Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Medewerkers van het COA in Ter Apel zijn gisteren even gestopt met werken. Volgens RTV Noord zijn ze boos over de hoge werkdruk. Veel medewerkers vinden het ook moeilijk dat ze door de drukte bij het aanmeldcentrum niet iedereen een plekje kunnen geven. Mensen moeten steeds vaker buiten slapen omdat er geen bed meer vrij is. Collega Ellen Kamphorst sprak erover met een aantal COA-medewerkers. En ze zeggen gewoon, dit doet mij gewoon pijn in mijn COA-hart. Weet je, ik ben hier komen werken. De grondbeginselen zijn dat iedereen dezelfde behandeling krijgt. En dat lukt gewoon niet. Dus ja, zij zien iedere dag eh, die ellende die wij natuurlijk ook op televisie zien. En dat, ja, dat is natuurlijk gewoon als je hart voor deze mensen hebt... en je graag goed voor ze wil zorgen, natuurlijk gewoon niet te doen. Gisteren legde een deel van de COA-medewerkers daarom dus even het werk neer. Het is nog niet bekend of ze dat vandaag opnieuw gaan doen. Eneco-klanten met zonnepanelen op het dak... krijgen vanaf volgende maand een veel lagere prijs voor de stroom die ze terugleveren. Het heeft alles te maken met een nieuwe wet, zegt de Consumentenbond. Voorheen was het zo dat energieleveranciers minimaal 70% moesten betalen... voor het teruggeleverde stroom. Maar in afwachting van de nieuwe energiewet die in 2025 eh, ingaat... zijn die regels komen te vervallen en daar maken energiebedrijven slim gebruik van. De nieuwe tarieven zijn op sommige momenten nog maar een vijfde van de prijs die je nu kunt krijgen. Twitter heeft zijn beveiliging niet op orde en heeft ook geen idee hoeveel nep-accounts er zijn. Dat zegt het voormalige hoofd van de beveiliging van Twitter. Volgens hem wilden de leidinggevenden van het social media platform alleen maar groeien... omdat ze daarmee miljoenen aan bonussen konden binnenhalen. En op de luchthaven van Helsinki krioelt het van de chique auto's. Volgens een Britse krant staan er tientallen Porsches en Bentleys met Russische kentekenplaten. Een directe vlucht vanuit Rusland naar een EU-land kan vaak niet door de sancties. En dus pakken rijke Russische vakantiegangers de auto naar Finland om daar vandaan door te vliegen. Finland wil proberen om het terug te dringen door minder visums uit te geven aan de Russen. Maar die papiertjes worden ook door andere EU-landen uitgegeven. Het weer nog. Opnieuw een zonnige zomerdag. Droog en alleen vanmiddag zijn er wat stapelwolken. Het wordt 27 tot 31 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten tijdverlies. Er staan er wel behoorlijk wat intussen. Er zijn weer wat dagelijkse files te vinden. Op de A10 heb je de meeste vertraging, de ring zuid van Amsterdam. Want bij Amsterdam buiten Veldert is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum.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 Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts onder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas.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 Step to your girl, let me know it's your world. Straight from the gutter, but I shine like a pearl. Uttering, stuttering, all through the night. Didn't know this love could be so tight. Leave me alone. being alone. being alone.